Gert Kluk met het NOS-journaal. Met de huidige maatregelen wordt het fileprobleem niet opgelost. Dat blijkt uit een analyse die verkeersminister Eurlings heeft laten uitvoeren. Het Nederlandse wegennet zal de komende tien jaar verder dichtslibben. Vooral rond de grote steden en in Brabant wordt het fileprobleem alleen maar groter. Dat komt doordat het aantal auto's blijft groeien. Volgens de prognose zal de situatie na 2020 nog verder verslechteren. Ook het openbaar vervoer in de grote steden krijgt te maken met een capaciteitsprobleem. Er wordt de komende jaren veel geld geïnvesteerd om het wegennet op drukke punten uit te breiden. Op de A28 bij Wezep zijn vannacht twee wegwerkers zwaar gewond geraakt... toen een busje werd geramd door een vrachtwagen. De politie had de vrachtwagenchauffeur kort daarvoor een stopteken gegeven... omdat hij slingerde. De chauffeur negeerde dat. Hij schampte een wegafzetting, botste op een mobiele wegbewijzering... en reed met hoge snelheid in op het busje met de wegwerkers. De mannen zijn buiten levensgevaar. De Poolse chauffeur is aangehouden, hij had gedronken. De politie sloot de A28 af voor onderzoek... en de weg ging vanochtend pas na acht uur weer open. Het dodental van de zelfmoordaanslag op een islamitisch heiligdom in de Pakistanse stad Lahore is opgelopen tot 42. Zeker 175 mensen raakten gewond. Toen de aanslag werd gepleegd waren er duizenden bezoekers. In het heiligdom liggen de stoffelijke resten van een Soefi-heilige. Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard, maar mogelijk is de aanslag het werk van de Taliban. Het heiligdom wordt vooral bezocht door leden van de Barelfi-secte... die door de Taliban worden beschouwd als ketters. Het weer vrij zonnig en broeierig.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandberg en Tom Hendricks. Ja, we begonnen met een lekker koel cool hapje. Dat is wel nodig met dit eh, mooie weer. In de jaren 60 eh, scoorde de pianist Herbie Hancock een wereldhit met het nummer Watermelon Man. En vele namen dat op, eh, op hun repertoire. Zo ook Count Basie met zijn big band. En zo klonk in 1963 zijn versie van The Watermelon Man. En dat was een band uit een van zijn beste periodes. bariton Jerry Mulliken liet ons niet alleen enorm veel mooie opnamen na, maar ook veel composities. In 1990, zes jaar voor zijn dood, nam hij zijn prachtige song I Heard the Shadow Dancing op. Luisterrijke muziek op deze zondagmorgen bij CFM Jazz. summertime. Summertime. Hoe vaak zal dat niet zijn opgenomen, deze hit uit de negen opera Porgy and Bess van de Gershwin broers. Maar dit was wel een hele bijzondere. Nina Simone, heel lieftallig, samen met onder andere pianist Herbie Hancock en mondharmonica speler Toets Tielemans. Summertime and the living is easy. Fish is jumping and the cotton is high. Prachtige tekst, prachtige muziek, prachtige opera. Ja, hele mooie muziek. Uh, eigenlijk heel veel stukken uit die opera zijn eigenlijk eh, ja, fantastisch. En ook veel ten gehoor gebracht door diverse uh, muzici. Het is ook ja, een schitterende cd van Maas Davis, van, die bijna alle stukken van, uit Porgy en Best speelt. Die moeten we volgende keer als meenemen. Oké. Goed. hey, nu we het toch over zangeressen hebben. Ik heb, het, ik heb Patty Austin uit mijn kast gehaald. En ik heb een hele leuke cd van haar. Eh, ze wordt begeleid door de big band van de West-Duitse Rundfunk, waar die ook, eh, ja, fantastisch orkest. En de arrangementen en de, zijn van Patrick Williams. Ik heb uitgekozen, ze zingt hier namelijk Patty Austin voor Ella, Ella Fitzgerald. En eh, ik kon het niet nalaten om te kiezen voor You'll Have to Swing It, oftewel Mr. Paganini. The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, My dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the balcony, way up high, there suddenly a mournful cry. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. We heard your repertoire and at the final bar, we greeted you with wild applause. But what a great ovation for your interpretation of I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies would do. So Paganini don't you be a meanie. What happened? the same old says that love is blind. Still, we're often told, see There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out some speed follow my lead. Oh. Madeleine Bell in Someone to Watch Over Me. Prachtig arrangement van uh, Frits Landelbergen, Die natuurlijk de stokjes van de vibrafoon beroerde. Eh, Bernard Berghout op de klarinet. Op de bas Frans Bouwmeester. Drums Hans Dekker. En op de piano Cor Bakker. Toen de tijd vormend de Swingmates. Swingmates. Ja, wat gaan we nog meer doen, eh, Tom? Ehm herinner jij nog de sopraanspeler eh, Sidney Bechet? Ja, dat is een hele tijd geleden. heel lang geleden, ja. Wordt weinig van gedraaid door mij in ieder geval. Eh, het is zo'n schril geluid, vind ik, die, eh, die Maar goed, uh, heeft diverse malen zijn grote succesnummer Petit Fleur opgenomen. Mhm. En in de jaren 50 in de vorige eeuw is hij daar zelfs een keer mee in de hitparade gekomen. Het is een, een Dixieland nummer eigenlijk, maar... De eminente rietblazer Roland Kirk nam het in 1964 op met zijn eh, combo en hij speelt dan de dwarsfluit. Hier is Roland Kirk met zijn kwartet in Petit Fleur. it's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us with Mott Street. that street compares with Mott Street in July. Sweet pushcarts, gent Zij was door haar eh, kindelijke gedistingeerde stem altijd herkenbaar. De Amerikaanse jazzpianiste en zangeres Blossom Dearie, die ons in februari vorig jaar ontviel na een zeer lange carrière in de jazz. Zij trad op in de meest eh, beroemde clubs over de hele wereld, tot zelfs in 2006 aan toe. En hier was zij te horen in het bekende Manhattan, An Isle of Joy van Roger and Hart. Ja, prachtig hey Tom, ik heb, eh, en luisteraars, ik heb nu heel, heel wat anders uitgezocht. Eh, ik kwam bij eh, de saxofonist Ruud Brink terecht. Die zag ik plotseling ook in mijn rek staan. Is een Haarlemmer. Is een Haarlemmer. Hij is jammer genoeg jong overleden. Hij vormde een kwartet met onder andere Rob Hagenbeek op de piano... Harry Emery op de bas en Joe Kraus op de drum. En eh, wat een hoop mensen niet weten is dat Ruud Brink niet alleen een fantastisch uh, tenorsaxofonist was, maar hij kon ook nog zingen. Dus heb ik een stukje eh, uitgezocht, ooit geschreven door de Cursant. Luister nu naar Ruud Brink in They Can Take Away From Me.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 Maar goed, eh, toch kon ik het niet nalaten om ook dit prachtige stuk... hoe het heet weet ik niet, maar het is een eh, mooi werkje gewoon. Tom, we, we, hebben nog maar acht minuten. En dan mhm. zit uh, twee uur CFM Jazz er alweer op. Wat heb jij neergelegd? Nou, jij was waardig om mijn lievelingsinstrument mee te nemen. Dus ik denk, nou, ik doe wat terug voor jou en jouw liefdesinstrument. <laughs> de vibrafoon. tjader begon net als Lionel Hampton als drummer in de jazz. tjader bij het octet van eh, Dave Brubeck en Paul Desmond. Maar net zoals eh, Hampton eh, stapt hij over op de vibrafoon. Hoewel het ritme altijd een belangrijke rol in zijn muziek bleef spelen, vooral het Zuid-Amerikaans. Tot aan zijn dood in 1982 heeft hij vastgehouden aan het spelen met jazz met een eh, echte Caribische invloed. Ik heb hier een opname uit 1967 waarop hij een van zijn vele eigen composities speelt. Coles Bluedo met onder, onder andere Hubert Law, nee, Laws op fluit en Marvin Stam op trompet. En eh, zo zit eh, op deze prachtige zondagmorgen ZFM Jazz er alweer zowat op. En gaan we naar de klok van 12 en met het nieuws en de reclame. Vanmorgen werd dit programma met veel plezier gepresenteerd en samengesteld door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. Ja, wat kunnen we vanmiddag allemaal nog gaan doen, eh, Tom, in Zandvoort? Uh, vanmiddag om, ik dacht om half twee al, <clears throat> wordt de muziektent op het Raadhuisplein gevuld met een bandje van circa 50 man. Hoe nou, het in die vogelkooi? Ja, er, wordt, er en persen. En eh, misschien gaan ze wel in allerlei kleinere formaties spelen, ik weet niet. Maar het is de Teisterband uit Heemstede. Waar een aantal zandvoerders in meespeelt. Dus altijd leuk om te zien en eh, te gaan luisteren. Ja, en intussen is eh, op het Gasthuisplein hier bij ons voor de deur... een kunst- en boekenmarkt in volle gang. Er zijn mooie dingen te zien. En ik raad u vooral aan om even te gaan kijken bij de marktkraan van Hille Jansen. Die daar een prachtige serie grote en kleine kussens heeft liggen. Een sieraad in huis. Zeker de moeite waard. Ja. Goed, luisteraars. Ja, u kunt natuurlijk ook gewoon thuis blijven en, eh, en naar de radio blijven luisteren. Want onze programma's zijn natuurlijk allemaal best de moeite waard. Maar één ding is zeker. Volgende week tussen 10 en 12 uur opnieuw ZFM Jazz.